8 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Normandië wordt herdacht dat precies 75 jaar geleden... de geallieerde troepen hun invasie begonnen om West-Europa te bevrijden. In de vroege ochtend van 6 juni 1944 werden tienduizenden militairen aan land gezet. Na zware gevechten slaagden zij erin om een bres te slaan... in de Duitse verdediging van de Franse kust. Op Omaha Beach, zoals de geallieerden een van de vijf landingszones noemden... herdenken veteranen en hun nabestaanden de invasie... die samen met de aanval vanuit het oosten door de legers van de Sovjet-Unie de ondergang van het Derde Rijk van de Naties bezegelde. Ook vannacht hebben onweersbuien en harde windstoten tot problemen geleid. In de regio Amsterdam raakten vijf mensen licht gewond tijdens de storm. Een van hen werd geraakt door een boom die omviel. In Beuningen, Velzen Noord en Werkhoven gingen huizen in vlammen op, vermoedelijk na blikseminslag. Rond de Vinkerveense plassen is veel schade door mogelijk een windhoos. In Utrecht werd een windstoot van 127 km per uur gemeten. Lokaal viel tot wel 50 mm regen en liepen wegen onder water. De pensioenen van 2 miljoen mensen in de metaal en techniek... moeten op 1 januari mogelijk worden verlaagd... ondanks de afspraken in het concept pensioenakkoord. De fondsen staan er zo slecht voor... dat er ook volgens de nieuwe regels een korting dreigt. Of de pensioenen omlaag gaan hangt af van de beleggingsresultaten... die dit jaar worden behaald en hoe de rente zich ontwikkelt. Volgens pensioenfonds PME is er een reëel risico dat er wordt gekort. Gevolg van het akkoord is wel dat de pensioenen minder omlaag hoeven dan onder de huidige regels. De Japanse minister van Werk en Gezondheid verdedigt bedrijven die hun vrouwelijke werknemers verplichten om hoge hakken te dragen. Hij noemt de kledingvoorschriften sociaal geaccepteerd, noodzakelijk en redelijk. Hij vindt een verbod op de kledingvoorschriften niet nodig. Daarmee reageert de minister op een petitie die door bijna 20.000 mensen is ondertekend. Zij vinden de voorschriften ouderwets en discriminerend. Het weer. Het noodweer is voorbij. De komende uren wordt het droger. Vanmiddag schijnt ook af en toe de zon. Maar er is nog wel flink wat wind bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer. Een kwartier vertraging over 5 kilometer file door het ongeluk op de A10 bij Ring Oost. Eh, bij afrit Watergraafsmeer. Daar staat het helemaal vast. 10 kilometer file bijna vanaf Landsmeer, Ring Noord. Verkeer vanuit Zaanstad kan beter omrijden via de A10 West, via de Koentunnel. Het is eh, nog niet bekend hoe lang het eh, gaat duren. Maar het zal niet eh, gauw afgelopen zijn. Op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom bij de A4 5 minuten vertraging. Op de N230 Utrecht-Maars eh, bij de A2 10 minuten vertraging. Op de N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen bij Amstelveen 5 minuten extra.